Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-studenten moeten makkelijker kunnen switchen van opleiding... zonder daar extra kosten voor te maken. Dat is een advies van onderzoekers aan de onderwijsminister... om meer jongeren naar het MBO te krijgen. MBO'ers die naar een andere opleiding willen... moeten nu vaak nieuwe schoolspullen kopen en dat kan best prijzig zijn... Er moet ook betere voorlichting komen voor verschillende mbo-opleidingen. Volgens de onderzoekers kiezen jongeren nu nog te vaak voor een economische of administratieve opleiding. En dat komt onder meer door het oude beeld dat je goed verdient wanneer je in pak op kantoor werkt. Terwijl je in bijvoorbeeld de techniek een prima startsalaris hebt. Het is nog onduidelijk waarom een man afgelopen weekend om zich heen schoot in een club in de VS. Vijf mensen kwamen om en 25 anderen raakten gewond. De club is vooral populair bij LHBTI'ers, zegt deze man. This is our only safe space here in the Springs. And so for this to get shot up Like, what are we gonna do now? Where are we gonna go? Medewerkers van de club konden de dader overmeesteren. Hij is opgepakt en ligt gewond in het ziekenhuis. De club noemt het een hate crime. Toen het gebeurde was er een feest aan de gang vanwege Transgenderdag. Op het Griekse eiland Kreta was vannacht een aardbeving. Direct daarna kwam een waarschuwing voor een tsunami. Mensen die op Kreta wonen werd geadviseerd om voor de zekerheid naar een hogere plek op het eiland te gaan. Of er schade is, dat weten we nog niet. En let op, als je vanmiddag op tijd op de bank wil zitten voor de aftrap van Nederland-Senegal... die WK-wedstrijd begint om 5 uur en Rijkswaterstaat denkt dat veel mensen daarom iets eerder weg zullen gaan van werk... en dat de spits, die op de weg dus, eerder begint dan normaal, waarschijnlijk al rond een uur of drie... Het weer nog. De dag begint mistig, koud en met opklaringen. Later is het vooral bewolkt en zijn er buien. Daar kan ook natte sneeuw bij zitten. Het wordt 3 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging momenteel. Er staat ruim 130 kilometer file. Gaat nog steeds heel traag op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen af het Averhoorn en knooppunt Zaandam. 20 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Aansluitend de A8 richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein een half uur vertraging. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen de knopen de Kooimeer en Velzen rond de 20 minuten. De N203 Amsterdam Alkmaar voor de aansluiting met de A9 een kwartier. Op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij industrieterrein Zandhorst ook een kwartier vertraging.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 Time to hit your caution, children. Send your precious love Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen Ga met jou drukt op dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?